Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Ede zijn vandaag 85 woningen weer aangesloten op het gasnet. Zo'n 500 huishoudens zaten sinds zaterdag in de kou... doordat er water in de gasleiding was gelopen. Gisteravond werden de eerste 28 huizen weer op het gasnet aangesloten... en vandaag kwamen er dus nog 85 aansluitingen bij. Ook het medisch centrum Maandereng heeft nu weer gas. Justitie in Duitsland gaat niemand meer vervolgen voor de ramp met het Germanwings vliegtuig. co Andreas Lubitz liet twee jaar geleden het toestel opzettelijk neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Justitie keek in het vervolgonderzoek onder meer naar de rol van artsen, luchtvaartautoriteiten en Germanwings zelf. En heeft nu geconcludeerd dat Lubitz als enige schuldig is aan de crash. Ontevreden machinisten en conducteurs houden woensdag een werkonderbreking. Het Amsterdamse machinistencollectief is ontevreden over de nieuwe dienstregeling van de NS. En daarom willen ze woensdag om 1 uur een lijst van ongenoegens aanbieden aan de directie. Wat dat voor gevolgen heeft voor het treinverkeer is nog onduidelijk. Ruim 1 miljoen mensen zijn dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, meldt Zorgverzekeraars Nederland. En daarmee lijkt het aantal overstappers iets lager uit te vallen dan vorig jaar. Het zijn voorlopige cijfers. In februari komen de definitieve. En dat komt doordat mensen nog tot eind van de maand hebben om zich in te schrijven bij een nieuwe verzekeraar als ze hun oude voor 31 december hebben opgezegd. Wielrenner Lieve Westra stopt per direct met koersen. En daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid over de toekomst van de 34-jarige coureur. Gisteren plaatste Westra een emotioneel bericht op Facebook... dat hij wegens zakelijke conflicten weer ging stoppen. Even later was het bericht weer weg. Maar de Belgische wielerploeg van Estra heeft nu bevestigd dat hij stopt. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regen. Het is 3 tot 6 graden. Morgen af en toe zon en aan zee kans op een bui.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 tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum een kwartier... A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 20 minuten vertraging. A8 Amsterdam richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file, één rijstrook is dicht. Daardoor ook vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad voor Tuindorp 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk, tussen de Ambacht en Sliedrecht. Drie kwartier vertraging. En op de N14 Leidsendam richting Den Haag... Bij de aansluiting met de A4 zijn twee rijstroken dicht.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 Oh shit! Oh shit! Oh shit! I ain't ready for this. Oh shit! Oh! It's me, Fergie. <laughs> Up here. Polo. Fergie Ferg, what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit! VIP, you know I gotta shine. Oh shit! I'm Fergie Ferg, give me love you long time. Oh shit! All my girls get down on the floor. Oh shit! Back to back, drop it down real loud. Oh, shit lady, but I'm dancing like a house.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 Took a hit, a good hit, like a car. forget about you and me. You throw out the recipe. Because the good life, the good love, the good bits are for free. Oh, that's what all good love should free.